Trudy Venderich met het NOS-journaal. De Europese geopend. Gisteren stoot Wall Street de Dow Jones-index 4% hoger, maar die opgaande trend werd vannacht al niet voortgezet in Azië. De Nikkei-index verloor uiteindelijk 0,2%. In Amsterdam staat de AEX-index nu ook op een klein verlies. De Europese beurzen reageren op de stagnerende groei in Frankrijk. Daar werd vanochtend bekendgemaakt dat de economie in het tweede kwartaal niet is gegroeid. In Japan heeft de regering de groeiverwachting voor dit jaar verlaagd. De verwachting was een groei van 1,5 en dat is nu 0,5 procent. oorzaak is de aardbeving en de tsunami in maart. Voor volgend jaar wordt er in Japan weer een grotere economische groei verwacht, juist door de wederopbouw na de tsunami. Motorclub Satudara zegt niet samen te werken met de grote Duitse motorclub Bandidos. Er was sprake van dat de Molukse motorclub op die manier een blok wilde vormen tegen andere motorclubs in Nederland. Ook zegt Satudara dat er geen ruzie is met de Hells Angels. Twee weken geleden werden tientallen leden van Satudara opgepakt in een café in Amsterdam. De politie vermoedde dat een motorclub naar Amsterdam was gekomen voor een confrontatie met de Hells Angels. Eerder werden Harley-dagen afgelast vanwege mogelijke confrontaties tussen de twee grootste motorclubs van Nederland. De personal computer bestaat vandaag 30 jaar. Op 12 augustus 1981 werd in New York de eerste PC van IBM gepresenteerd. Voor die tijd waren computers nog te groot en te duur om thuis te kunnen gebruiken. IBM gaf een groep mensen binnen het bedrijf de opdracht om een apparaat te ontwikkelen dat thuis en op de werkvloer kon worden gebruikt en dat niet meer dan 1500 dollar kostte. In het eerste halfjaar werden er al 250.000 PC's verkocht. Inmiddels gaat het een stuk minder met de PC door de opkomst van onder meer de laptop en de, en de tablet PC. Het weer bewolkt een kans op een bui, vanmiddag in het noordwesten en westen droog en periode met zon en het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet. Tussen de knooppunten Ketelplein en Benelux 4 kilometer. Op de ring Amsterdam A10 West richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 2 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn de rijstoken weer vrij. Op de A15 Europort richting Rotterdam. Tussen knooppunt Benelux en Pernis nog 3 kilometer. En op de A20 richting Gouda. Voor knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer.